Suzanne Vries met het NOS Journaal. Bij een grote vechtpartij op het strand van Bloemendaal... zijn tenminste negen mensen gewond geraakt. Drie van hen moesten met steekwonden naar het ziekenhuis. Ze zijn buiten levensgevaar. De vechtpartij was rond half één in de buurt van de bekende strandtent Bloomingdale... die vorig weekend afbrandde. De aanleiding voor de ruzie is onbekend. De politie roept getuigen op om zich te melden. Afgelopen middag is een man ontvoerd in het Noord-Hollandse dorp Spanbroek. Hij werd rond tien voor half drie onder dwang meegenomen in een auto. Omdat de politie zich ernstige zorgen maakt over de gezondheid van de man... hebben ze beeld van de ontvoering vrijgegeven. Ze willen met spoed weten wie de man is en waar hij nu is... en roepen getuigen op om zich te melden. Bij een vechtpartij tussen tientallen mensen in het stationsgebied in Leeuwarden... zijn meerdere mensen gearresteerd. Volgens Omroep Friesland gingen aanhangers van SC Cambuur en SC Heerenveen met elkaar op de vuist. Volgens de politie gaat het om zo'n 30 tot 40 mensen. Burgemeester Halsema heeft drie geldwisselkantoren van Surrey Chains in Amsterdam gesloten. Ze blijven een half jaar dicht vanwege explosies bij de vestigingen eerder deze week. De kantoren moeten dicht vanwege het ernstige gevaar voor de openbare orde... en een risico op herhaling, meldt de gemeente. Ruud van Nistelrooy heeft voor het eerst na zijn vertrek bij PSV van zich laten horen. In een tweet somt hij op wat hij bij de Eindhovense ploeg bereikt heeft... en hij bedankt de supporters. Hij noemt hoofdtrainer van PSV worden het ultieme... en zegt dat 10 jaar PSV een prachtige rit was. Van Nistelrooy stapte woensdag op bij de club... omdat er klachten waren over zijn manier van werken. Het weer, vannacht vrij helder bij 2 tot 9 graden. De komende dag volop zon.